VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen onder meer miljarden uitgeven aan klimaat... het bouwen van huizen en veiligheid. Maar dat is volgens oppositiepartijen niet genoeg. Niet één maatregel heb ik gevonden om de instroom van asiel en immigratie te beperken. Het lijkt wel alsof de heer Rutte bij de onderhandelingen niet aanwezig is geweest en dat de heer Klaver er heeft gezeten. Ja, het is meer geld. Het is op sommige punten ook ambitieuzer. Maar de vorige keer hebben ze die doelstellingen niet gehaald. Dus ik heb er grote twijfel bij. Ik geloof het eigenlijk niet dat ze dat nu wel gaan doen. Het kabinet is ook van plan om het leenstelsel af te schaffen. Daarvoor komt de basisbeurs terug. Daar zijn ze bij de Landelijke Studentenvakbond blij mee. We denken dat dat een goede eerste stap is. Um, we voeren eigenlijk al jarenlang actie met de Niet Mijn Schild campagne tegen het leenstelsel. Door het leenstelsel zie je dat studenten soms wel 50.000 euro schuld opbouwen. Het is wel nog de vraag hoe hoog die nieuwe basisbeurs wordt en wat het alternatief wordt. De gemeente Den Haag is getroffen door een grote DDoS-aanval. Hierdoor werken de website en de systemen van de balies niet goed. Verwachting is dat de problemen nog de hele dag zullen duren. Reisorganisaties merken meteen dat kinderen vanaf zaterdag al kerstvakantie hebben. Sinds het kabinet gisteren bekendmaakte dat basisscholen een week eerder dichtgaan... stromen de aanvragen voor wintersportvakanties binnen, zegt Sunweb tegen RTL Nieuws. Het personeel van een verpleeghuis in Ulft in Gelderland werd vanmiddag in het kerstzonnetje gezet. Er was een drive-thru opgezet waar iedereen zijn kerstpakket kon ophalen, inclusief warme chocomel. Dat was volgens de directeur wel even nodig. Voor de medewerkers is het enorm zwaar en, en dat is ook iets waarom of we eh, toch gemeend hebben om zijn hart onder de riem te moeten steken. Want we zijn net een beetje weer uit quarantaine en we vinden dat ze het enorm verdiend hebben, want het zijn werkelijk kanjes. Chapeau voor die dames. Het weer dan nog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 6. Er kan lokaal mist ontstaan. Morgen overdag is het weer grijs en regenachtig. En het wordt 9 of 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen als meer dan het Haarlem-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er zijn voorlopig drie rijstroken dicht. Tussen Alkmaar en Heerhugowaard rijden geen treinen.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 Santa Claus is coming Well, the kids in girl and boyland will hear a jubilee. They're gonna build a toyland town all around that Christmas tree. So you better watch out and you better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa wish I was your wifey.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 Defensie heeft de GGD's meer personeel aangeboden om te helpen bij de boostercampagne. Defensie zou zo'n 1500 militairen kunnen leveren, twee keer zoveel als nu. Een 27-jarige man uit Brabant moet zes jaar de gevangenis in voor onder meer mensenhandel. Zijn ex-vriendin kreeg 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank dwongen ze vijf vrouwen tot prostitutie. Het weer, het blijft bewolkt en het koelt af naar een graad of 6. Ook morgen bewolkt met soms wat regen. Het wordt dan een graad of 9.